Ik ben als een schip dat zwemt langs de kusten. Mijn hart zoekt naar jou. Ik snak naar een haven, een haven bij jou. Ik snak naar een haven, een haven bij jou. Waar liggen schepen in mistige nacht, buiten de veilige haven? wachtend en hopend op een beter getij. Het gaat zo al maanden met mij. Ik ben als een schip dat zwelt langs de kusten. Mijn hart zoekt naar jou. Krishna. Oh.